Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gevluchte kinderen uit Oekraïne moeten zo snel mogelijk hier naar school kunnen. Daarom wordt er gewerkt aan extra plaatsen op speciale nieuwkomerscholen. Er zitten kinderen uit verschillende landen bij elkaar in de klas. En ook komen er tijdelijke scholen voor alleen Oekraïense kinderen. Bijvoorbeeld in Ede en Arnhem. Sommige gewone scholen openen hun deuren al voor kinderen uit Oekraïne. Een basisschool in Bergen geeft nu les aan 31 van hen. Dat is best even schakelen, vertelt de schooldirecteur aan NH Nieuws. Met met name druk eh, van de leerkrachten van hoe gaan we dit organiseren. Eh, ja, het is even anders of je één nieuwe leerling in de klas krijgt... of dat er opeens zes of zeven of zelfs acht bij komen. Dat is eh, een flinke organisatie. Het kabinet verwacht 15 tot 25.000 kinderen die naar ons land komen om de oorlog te ontvluchten. De politie denkt dat er een gezinsmoord is gepleegd in een woning in Maastricht vrijdagavond. Toen werd daar een dode en zwaargewonde man gevonden. Die laatste overleed vrijdagnacht alsnog in het ziekenhuis. bleken een vader en zoon te zijn. Waarschijnlijk schoot de vader eerst zijn zoon dood en daarna zichzelf. En als je vannacht de wekker zet om met je bak popcorn op de bank te kijken naar de uitreiking van de Oscars... kan het zomaar zijn dat er ook een Oekraïense oud-acteur voorbij komt... Meerdere acteurs en actrices vinden dat president Zelensky tijdens het filmfeest een speech zou moeten houden. Het gerucht gaat dat de organisatie het niet wil hebben, dus Oscar-winnaar Sean is boos. I would encourage everyone involved to know that though it may be their moment and I understand that to celebrate their films. It is so much more importantly their moment to shine and to, to protest and to boycott that Academy Awards. And I myself, if it comes back to it, I, when I return, I will smelt mine in public. hij zegt dus dat hij zijn twee beeldjes als statement zal omsmelten... als de organisatie inderdaad weigert om Zelensky te laten speechen. Het weer nog opnieuw volop zon bij maximaal 12 tot 17 graden. Morgen begint de dag grijs. Daarna breekt het op veel plekken weer open. Het wordt wel iets frisser dan de afgelopen dagen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Velsen en Knoop het Raasdorp 4 kilometer file. De weg is eh, niet meer helemaal dicht. Er zijn nog twee rijstroken dicht. En eh, op de N200 Zandvoort richting Haarlem tussen Bloemendaal en de N208 3 kilometer file.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 Tell me. my ballot. Gelijk misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste Hallo Toen jij zei hallo, hallo ja die sprak mij aan Je betrapt mij staan en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja je had me bij, hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit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 Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on that, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus all my clothes would fit your phone. Never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on night, I won't quit. I'm gonna steal you from him.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 Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt alle liefde sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?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 I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. The other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? my mind If it's wrong to do what's right I'm prepared to All I wanna do is speak my mind If it's what's right Zandvoort, Zandvoort.